Clemens Peters met het NOS Journaal. De achterstanden bij de zedenrecherche zijn zo ver opgelopen... dat slachtoffers van zedenmisdrijven soms meer dan twee jaar moeten wachten... tot de politie hun aangifte onderzoekt. Slachtofferhulp Nederland en een landelijk advocatennetwerk... voor gewelds- en zedenslachtoffers vinden dat verbeteringen bij de politie te lang uitblijven. De politie bevestigt de problemen en zegt dat inmiddels 850 zedenzaken al meer dan een half jaar wachten op behandeling. De politie kampt al jaren met achterstand, onder meer doordat er te weinig capaciteit is. De overheid heeft het gevaar van infectieziekten jarenlang zwaar onderschat. En met waarschuwingen dat de GGD's niet klaar zouden zijn voor een pandemie is niets gedaan. Dat meldt het AD na uitgebreid onderzoek en gesprekken met directeuren van GGD's. Zij zeggen in de krant dat rapporten over de ondermaatse staat van de GGD's niet serieus zijn genomen. Oud-topambtenaren zeggen dat de problemen deels zijn veroorzaakt... doordat de GGD's eind jaren 80 met te weinig budget bij de gemeenten zijn ondergebracht. OMT-voorzitter Jaap van Dissel vindt dat de Europese medicijnagentschap... sneller met adviezen over vaccins en bijwerkingen moet komen. Nu duurt het soms een week en dat is echt te lang, zei hij in een interview met de NOS. Volgens Van Dissel willen veel landen daar niet op wachten... en nemen ze daarom afzonderlijk beslissingen over het stilleggen of hervatten van vaccinaties. En daardoor ontstaat verwarring, zegt hij. Van Dissel denkt dat landen best naar het EMA willen luisteren... als die adviezen maar snel komen. In het Verenigd Koninkrijk wordt vanmiddag prins Philip begraven. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed een week geleden op 99-jarige leeftijd. De uitvaarddienst is vanmiddag om 4 uur Nederlandse tijd in de privékapel van Windsor Castle. Het lichaam van de prins wordt met een speciale, door hem zelf ontworpen landrover naar de kapel toegereden. Vanwege corona mogen bij de uitvaarddienst maar 30 mensen aanwezig zijn.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 Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home.